Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Een grote brand in een portiekflat in Rotterdam is onder controle. Vanochtend vroeg brak die brand uit. Omwonenden zeggen dat er een explosie was en dat iemand vervolgens wegrende. En het zou de zoveelste explosie in korte tijd zijn, vertelt deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Rotterdam wordt de afgelopen eh, periode eh, ja, geteisterd door allerlei eh, explosies. Om ehm, uiteenlopende redenen, met uiteenlopende uh, zwaarte van explosies, vuurwerk, maar ook hele zware explosies waar spanningen uit de gevel komen. En door die brand moesten 40 bewoners in Rotterdam vannacht snel hun huis uit. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze hun rook hadden ingeademd. Apple moet 13 miljard euro terugbetalen aan Ierland. Volgens de hoogste Europese rechter heeft Apple dat bedrag als belastingkorting gekregen. En dat is illegale staatssteun. Apple kan niet in beroep gaan en moet de miljarden dus terugbetalen. In Frankrijk zijn zeker vijf mensen ziek geworden na het eten van pistosaus... die verkocht werd op een markt. Ze hebben botulisme opgelopen. Dat is een zeldzame ziekte. Het begint met overgeven en buikpijn... maar daarna krijgen sommigen zelfs moeite met praten en ook ademen. En als je niet te snel behandeld wordt, dan kun je er zelfs aan overlijden. De vijf Fransen zijn inmiddels in het ziekenhuis geweest. Ja, en een eh, superbekende Hollywood-acteur die je waarschijnlijk niet kent, is overleden. James Earl Jones deed onder meer de stem van Mufasa uit The Lion King... en sprak een van de bekendste filmzinnen ooit. I am your father. Search your feelings, you know it to be true. Ja, hij deed de stem van Darth Vader uit de Star Wars films. En kreeg 12 jaar geleden een Oscar voor zijn hele carrière. James Earl Jones was 93 jaar oud. En het kan trouwens zijn dat hij ook na zijn dood nog te horen is als Darth Vader. Want Disney mag AI en oude opnames gebruiken om de bad guy te laten voortleven. Het weer dan nog, ja, het is een herfstachtig dagje. Nu nog droog met op sommige plekken wat zon. Later vanmiddag trekt het al vooral dicht en zijn er flinke buien met veel wind. En het wordt niet warmer dan een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de Ring Amsterdam, de A10, daar nu file. Bij Amsterdam Centrum zijn maar drie rijstroken dicht.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 And it said no, no No, no, no, no Said no, no You're not the one for me You're not the one for me. Ooh. Ooh. Not for me. I said, no, no, no, no. No, no. No, no. You're not the one for me.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 vanwege ongeoorloofde staatssteun. Dat heeft de hoogste rechter van de Europese Unie besloten na een jarenlange rechtszaak. Een grote brand in een portiekflat in de Rotterdamse wijk Delfshaven is onder controle. De brand ontstond vanochtend. Hoe is nog niet duidelijk. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. 40 bewoners zijn geëvacueerd. Australië wil een wet invoeren die kinderen verbiedt sociale media te gebruiken. De komende tijd wordt er eerst een landelijke proef gedraaid... om te kijken tot welke leeftijd het verbod zal gelden.